Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Alle vuurpijlen en knallers hebben met Nieuw voor zo'n 8 miljoen euro aan schade aangericht. Dat zeggen verzekeraars. En dat is een flink minder bedrag dan vorige jaarwisseling. Vorig jaar zaten we op eh, zo'n 15 miljoen euro, dus het is een eh, stuk minder. Uh, jaren daarvoor was het ook vrij laag. Maar als ik naar het overzicht kijk en ik kijk bijvoorbeeld naar het oude nieuw 2016, eh, 2017. Toen zaten we nog op een bedrag van 19,5 eh, miljoen. Dus we zien toch wel door de jaren heen voorzichtig een dalende trend. Een oorzaak voor die dalende trend zou het vuurwerkverbod kunnen zijn. In steeds minder gemeenten mag je niet meer zelf knallen met nieuwjaar. Er drijven nog meer kleine stukjes plastic in flesjes water dan werd gedacht. Dat hebben onderzoekers aan de Columbia Universiteit in New York ontdekt. Per wegwerpflesje krijg je honderdduizenden minuscule deeltjes plastic binnen. Wat precies de gevolgen zijn voor de gezondheid wordt nog onderzocht. Frankrijk heeft een nieuwe premier. Gabriel Attal neemt het stokje over van Elisabeth Bornet... die gisteren op verzoek van president Macron haar ontslag indiende. De president hoopt met deze premierwissel meer vertrouwen te winnen bij de kiezers... in aanloop naar de Europese verkiezingen. Met zijn 34 jaar is dat al de jongste premier ooit van Frankrijk... en ook de eerste Franse premier die openlijk homoseksueel is. En dit zijn de drie best bezochte films van afgelopen jaar. They won't Until they understand it. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi, Barbie. Hi Ken. Ja, Barbie, Oppenheimer en de Super Mario Bros. film dus... zorgden voor het grootste deel van de bijna 32 miljoen bioscoopkaartjes... die er in Nederland zijn verkocht. Bijna een derde meer dan in 2022. Een mooi jaar dus voor bioscopen. De Tata's 2 was de best scorende Nederlandse bioscoopfilm. Dan het weer. bibberen geblazen. Het is net onder nul. Maar door de wind voelt het alsof het min 10 is op sommige plekken. En op andere plekken zelfs min 15.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 Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. Je kunt omrijden via Almere over de A6 en de A27. Verder ook een ongeluk op de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Burgerveen. Daar zijn alle rijstroken inmiddels vrij, maar je hebt nog wel 20 minuten extra reistijd daar. De andere kant op, bij knooppunt Burgerveen eh, wordt een auto geborgen. De linker linkerrijstrook is dicht en daar is de vertraging ook 10 minuten. En ook 10 minuten vertraging op de N208 Sassenheim-Velzen... voor de aansluiting met de A22 door een eerder ongeluk op de A22.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 In Tirol in Oostenrijk is een gondel van een skilift 7 meter naar beneden gestort. In de cabine zaten vier wintersporters. Zij raakten zwaar gewond. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De vuurwerkschade tijdens de jaarwisseling wordt door de verzekeraars geschat op 8 miljoen euro. Het gaat om schade die wordt gedekt door particuliere opstal, inboedel of autoverzekeringen. De Franse president Macron heeft Gabriel Attal benoemd tot nieuwe premier. Hij volgt Elisabeth Borne op, die gisteren haar ontslag indiende. Attal is 34 en daarmee de jongste premier die Frankrijk ooit heeft gehad.